Toch kwamen er nog vrij veel mensen binnen met problemen door alcohol en drugs. Er waren opvallend veel jongeren met brandwonden door een spelletje op TikTok, het uittrappen van vuurwerk. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht twee patiënten met oogletsel door vuurwerk behandeld. Een derde patiënt was nog vanuit een ander ziekenhuis onderweg. Bij andere jaarwisselingen waren er 10 tot 15 vuurwerkslachtoffers. Volgens een van de artsen was het ook in andere ziekenhuizen relatief rustig... en is het vuurwerkverbod goed merkbaar geweest. Het dodental na de explosie in Turnhout in België is opgelopen tot vier. Vannacht is opnieuw een slachtoffer uit het puin gehaald. Er wordt nu niemand meer vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat alle slachtoffers geborgen zijn. Het flatgebouw van vier verdiepingen in Turnhout stortte gisteren voor een groot deel in, waarschijnlijk door een gasexplosie. De reddingswerkzaamheden werden bemoeilijkt door verder instortingsgevaar. In New York is even na middernacht de nieuwe burgemeester Eric Adams beëdigd. Dat gebeurde op Times Square tijdens de traditionele viering van de jaarwisseling. Er waren 15.000 mensen bij aanwezig. Dat was ongeveer een kwart van het normale aantal. Vanwege corona was het aantal flink teruggebracht. Toeschouwers moesten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd waren. Vanwege het besmettingsgevaar was er kritiek op de bijeenkomst. Maar Adams voorganger, de Blasio, gaf er toestemming voor. We moeten laten zien dat we vooruit gaan, zei de Blasio.